In het tv-programma Moraal de Ridders zei Bleker dat hij de emoties van de tegenstanders van samenwerking met de PVV niet goed heeft ingeschat. Bleker zei dat hij een kille rationalist was toen hij over ontslagprocedures begon. CDA-prominent Klink gaf eerder deze week aan dat hij hierdoor grote druk ervoer vanuit de partij. Bleker merkte ook op dat er nog steeds rumoer is binnen het CDA en dat mensen elkaar de maat nemen. Hij riep alle fractieleden op nu eindelijk in de ruststand te gaan. De Amerikaanse federale recherche FBI heeft in Puerto Rico tientallen politiemensen opgepakt in een actie tegen corruptie. Bij elkaar werden bijna 130 mensen gearresteerd, onder wie zo'n 90 agenten en gevangenbewaarders, 30 burgers en twee Amerikaanse militairen. Volgens justitie in de VS volgden de arrestaties op het grootste corruptieonderzoek naar de politie in de geschiedenis van de FBI. het onderzoek werden onder meer 125 drugstransacties gevolgd. Veel van de aangehouden politiemensen worden ervan beschuldigd dat ze geld aannamen om cocaïnedealers te beschermen. De eilandstaat Puerto Rico is een belangrijk tussenstation voor de smokkel van drugs naar de Verenigde Staten. De afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse gemeenten zeker 300 miljoen euro in betaald voetbalclubs gestoken. Dat stellen wethouders van 23 gemeenten met een betaald voetbalclub. De gemeenten hebben de clubs niet via directe subsidies gesteund omdat staatssteun verboden is. Wel kopen gemeenten bijvoorbeeld een skybox of wordt de huur van een stadion kwijtgescholden. De gemeenten willen in de toekomst samen optrekken in hun overleg met de KNVB en andere partijen. Drie wethouders denken dat in de komende jaren een faillissement dreigt voor de betaald voetbalclub in hun gemeente, blijkt uit een enquête van de NOS.